toen ik je moest verlaten, je keek maar met ogen vol verdriet. Je lippen beefden toen je met me praatte, toen voelde ik wat ik daar achterliep. Ja, als ik in mijn klamoe ligt te dromen, die ik onthuis weer voor me staan, dan zie ik weer jouw winkels tot me komen dan belt erin, Mijn ogen traan, dan kijk ik even naar die kleine foto die jij me gaf, door weemoed overman. Ja, als ik in mijn klamboe ligt te dromen, dan denk ik aan van vader Ik zit hier nu op een der voorste posten, de tokket die, tokket juist zeven keer dan mag je een wens doen. En zonder te denken, deed ik een wens voor een spoedig wederkeer. Ja, hou ik in mijn klamboe, mijn klamboe ligt te dromen. Zie ik ons huis, ons eigen kleine huisje voor me staan. Dan zie ik weer jouw is jouw lieve gezichtje voor me vormen, dan wel erin. Mijn ogen vrij, dan kijk ik even naar die kleine foto die jij nog had, door de overmaand. Ja, al ik kinderen mijn klamoe ligt te dromen, dan denk ik aan